met het NOS-journaal. De Franse constitutionele met de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting. Turkije was woedend toen het Franse parlement instemde met de wet. De politie Rotterdam-Rijnmond verdubbelt het aantal rechercheurs dat is belast met overvallen tot 100. De afgelopen twee maanden waren er 93 overvallen op winkels, snackbars en woningen. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode 62. Van de 93 overvallen waren er 32 op woningen. Ook Rusland heeft zich nu kritisch uitgelaten over de Syrische regering. Op een VN-vergadering in Genève riep de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Syrië op tot samenwerking met het Rode Kruis. Tot nu toe kreeg Syrië steeds de volle steun van Rusland. De hoge commissaris van de VN voor de Mensenrechten, Pillay, vindt dat er een onmiddellijk bestand moet komen in Syrië. Vanmiddag is opnieuw een geëvacueerde journalist uit Syrië aangekomen in Libanon. De Franse Edith Bouvier is volgens de Franse president Sarkozy na moeizame onderhandelingen in Beirut. Bouvier raakte afgelopen week ernstig gewond in Homs. Bij de gevechten kwamen twee andere verslaggevers om het leven. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Job Cohen, die als PvdA-leider vertrekt en als Kamerlid. Volgens Kamervoorzitter Verbeet heeft Cohen zich onderscheiden door een oprechte, waardige en respectvolle manier van debatteren. Er zijn nu vijf kandidaten om Cohen op te volgen als partijleider van de PvdA. Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk, Nebahat Albayrak en vanochtend stelde Kamerlid Lut Jacobi zich nog kandidaat. In het Brabantse Leende is vanmorgen een geldtransport van Brinks overvallen. De verdachten konden niet lang daarna worden aangehouden. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn de drie medewerkers ongedeerd gebleven. En de buit is ook terug. Het weer. Vannacht bewolkt en nevelig. Op een enkele plaats een mistbank. Ook morgen nog veel bewolking en een graad 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files.